Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer deelt over het beste moment om verkiezingen te houden. Morgenmiddag wordt erover gedebatteerd met premier Rutte. Een krappe meerderheid van VVD, PVDA en SP wil nog voor de zomervakantieverkiezingen. Ze denken aan 27 mei. Andere partijen vinden dat te kort dag. Ze zouden dan nauwelijks tijd hebben om kandidatenlijsten op te stellen. Kamerlid Hero Brinkman zegt dat zo'n vroege datum een schande zou zijn. Hij zou dan niet met een nieuwe partijnaam kunnen meedoen aan de verkiezingen, alleen met een lijstnummer. Ook Kamervoorzitter Verbeet vindt dat nieuwe partijen de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden. Volgens de kiescommissie is 5 september de vroegste reële mogelijkheid voor verkiezingen. Fans van FC Utrecht mogen donderdag in Amsterdam geen demonstratie houden. Burgemeester Van der Laan heeft de actie verboden omdat hij ernstige ordeverstoringen verwacht. De Utrecht supporters wilden rond de bekerfinale tussen Jong Ajax en Jong FC Utrecht demonstreren tegen wat ze noemen de verdere criminalisering van voetbalsupporters. Volgens burgemeester Van der Laan zullen fans van Ajax zo'n demonstratie zien als een provocatie. Bij de bekerfinale tussen de jonge elftallen mogen om veiligheidsredenen alleen kinderen en hun begeleiders zijn. In New York is de nieuwe zoektocht naar Ethan Pets gestaakt, een jongen die al 33 jaar wordt vermist. De FBI en de politie hoopten op een doorbraak in de zaak. Een speurhond rook onlangs iets bij een appartement in Manhattan, een paar straten van het huis waar de jongen woonde. In het appartement woonde destijds een man die Ethan kende. Sinds donderdag hebben de FBI en de politie in de kelder gezocht en gegraven. Een vlek die er werd gevonden blijkt geen bloedvlek te zijn. Ook zijn in de kelder geen menselijke resten gevonden, melden Amerikaanse media. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Na morgen houden de buien aan, maar het wordt wel iets warmer.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. care. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh? Made up of? Oh. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one too. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one too. Fuck. Fuck 'em like you do one too. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch, too much? I'm a Reuben, you cunt. too? Where you two eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cute. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.